Ik heb gevochten, maar jij kon dat niet. Jij leefde jouw leven, maar mij zag je niet. Maar toch bleef ik hopen, dacht eens iets ze in. Maar ik ben er nu achter, ik hoef niet te wachten, want dat heeft geen zin. jou laten gaan. Alles lijkt nu veranderd, Thuis is leeg zonder jou. Alles is nu zo anders, jou vergeet ik niet gaan. Toch mis ik al jouw warmte, raak er niet aan gewend. Want jij was mijn leven, ik heb alles gegeven, zeg mij waar je bent. Waarom heb jij mij verlaten? Waarom ben jij weg? Was er dan niet meer te praten? Waarom moest ik jou? niet meer te praten.